Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Tweede Kamer roept het kabinet op om zo snel mogelijk het aantal asielzoekers in het dorp Oranje weer terug te brengen tot 700. Ook wil de Kamer dat het kabinet geen afspraken meer schendt en dat er zo snel mogelijk leegstaande overheidsgebouwen worden ingezet voor opvang. Een motie van D66 daarover is aangenomen door de hele Kamer, inclusief de regeringspartijen VVD en PvdA kabinet had Oranje beloofd het aantal asielzoekers in Oranje te beperken tot 700... na protesten tegen de opvang van 1400 asielzoekers. Gisteren besloot staatssecretaris Dijkhoff toch 700 extra asielzoekers naar Oranje te sturen. Vandaag zei Dijkhoff dat ook hij terug wil naar 700 asielzoekers, maar hij kan daarvoor geen termijn noemen. Door wateroverlast in Geleen kunnen tot morgenochtend geen treinen rijden tussen Sittard en Maastricht. Door een gesprongen waterleiding zijn twee hoofdwegen in Geleen afgesloten en ligt het treinverkeer stil. Het water moet worden weggepompt. Daarna bekijkt ProRail of het spoor stabiel genoeg is. Pas morgen rijden er weer treinen tussen Maastricht en Sittard. De heeft bussen ingezet. De afgelopen week zijn er in West-Afrika geen mensen besmet geraakt met ebola. En dat is voor het eerst sinds de ebola-uitbraak in het voorjaar van 2014. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt wel dat het risico op nieuwe besmettingen groot blijft. De afgelopen anderhalf jaar raakten meer dan 28.000 mensen besmet. Ruim 11.000 mensen zijn aan de ziekte bezweken. De ethische commissie van de FIFA neemt morgen een beslissing over het al dan niet schorsen van voorzitter Blatter. Dat bevestigt de persoonlijk woordvoerder van Blatter aan de NOS. De adviseurs van de ethische commissie willen dat Blatter zijn functie 90 dagen niet kan uitoefenen. Normaal gesproken volgt de commissie de strafvoorstellen van de adviseurs. Onlangs werd bekend dat de Zwitsers een strafrechtelijk onderzoek zijn begonnen tegen Blatter. Die wordt verdacht van wanbestuur en fraude. Het weer bewolkt en soms regen of motregen, en dat is ook morgen het geval. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Vanaf vrijdag zonniger, in het weekend koelt het verder af. Zondag wordt het mogelijk 11 graden. Dit was het FM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.